Kijk. Dus dan hebben we het cirkeltje weer aardig rond. Ons kent ons. Zo is dat. Zo is dat. En naar eh, welk nummer gaan we luisteren? Eh, Lamentos. We gaan het horen. Lilian Vieira. resolve o meu lamento. esse chorinho Dat was eh, ehm, Lilian Vieira.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 Van de bijna 3000 leden van het Chinese parlement stemden er twee tegen en hebben er drie niet gestemd. Daarmee komt een eind aan de regel dat de president na maximaal twee termijnen van vijf jaar aftreedt. Het Volkscongres stemde er ook mee in dat Xi's gedachtegoed in de grondwet wordt verankerd. Hierdoor kan kritiek op de president worden bestraft. President Trump wil de EU alleen vrijstellen van hogere importtarieven op staal... als de EU afgrijzelijke belemmeringen en tarieven op Amerikaanse producten afschaft. Als dat niet gebeurt, worden ook auto's en andere producten zwaarder belast, zegt Trump. Gisteren zei Eurocommissaris Malmström dat het onduidelijk is wat er moet gebeuren om te worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffing op staal. De Britse politie heeft sporen van zenuwgas gevonden in de pizzeria in Salisbury, waar vorige week de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter lunchten. Kort daarna werden zij bewusteloos gevonden in een park. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn geen aanwijzingen dat de mensen die tegelijk met Skripal in het restaurant waren... iets met de zaak te maken hebben, meldt de BBC. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick Faber en D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi... zijn uitgeroepen tot groenste politicus van 2017. Dat gebeurde vanochtend in het Radio 1-programma Vroege Vogels. Volgens organisator Natuurmonumenten brengen zij volhardend en diplomatiek... een natuurvriendelijke landbouw dichterbij. Het weer in het westen en zuiden vanochtend een tijdje regen. In het noorden kan het nog mistig zijn. Vanmiddag trekt de regen naar het noorden en wordt het in het zuiden droog. Morgen eerst zon, in de middag buien. En dan wordt het net als vandaag ongeveer 14 graden. Dit is DFM.